2 uur. Gert Kluk bij het NOS Journaal. Bij een steekincident op Amsterdam Centraal zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte neergeschoten. De twee slachtoffers en de verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in verband met het onderzoek de centrale tunnel van Amsterdam CS gesloten. En het treinverkeer naar en van het station is stilgelegd. Er dreigt een tegenvaller van 1,7 miljard door procedures van buitenlandse beleggers wegens de dividendbelasting. Zij voelen zich oneerlijk behandeld omdat ze de betaalde belasting in eigen land niet af kunnen trekken. Nederlandse beleggers kunnen dat wel. In een vergelijkbare zaak tegen de Deense staat hebben buitenlandse beleggers recent gelijk gekregen van het Europees Hof. En dat betekent dat Nederland waarschijnlijk eenzelfde uitspraak kan verwachten, zeggen fiscalisten. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat er een einde moet komen aan het terugzetten van de klok aan het eind van de zomer. In een interview zegt hij dat de Europese Commissie daarover vandaag nog een besluit neemt. Woensdag bleek uit een Europese enquête dat een overgroot deel van de deelnemers af wil van de wintertijd. Handhaving van de zomertijd betekent dat het eind december pas tegen tienen licht wordt. Europees Parlement en uiteindelijk de EU-lidstaten hebben het laatste woord in de kwestie. Tegen een 18-jarige Syriër is vandaag 14 dagen jeugdcelstraf geëist... en onverwaardelijke jeugd wegens het bedreigen van burgemeester Van der Meijden van Laarbeek. Dat zou hij 21 december vorig jaar hebben gedaan. De Syriër zou gefrustreerd zijn omdat hij geen huis kreeg. Minister Grapperhaus heeft geen druk uitgeoefend op PVV-leider Wilders... om de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed af te blazen... en hij heeft hem dat ook niet geadviseerd. Het idee van een cartoonwedstrijd leidde tot felle reacties, met name in Pakistan.